Carolijn met het NOS Journaal. Twee mannen die worden verdacht van het te koop aanbieden van persoonsgegevens uit de systemen van de GGD blijven langer vastzitten. In totaal zijn sinds eind januari vijf mannen aangehouden in deze zaak. Vandaag werd in Rotterdam de vijfde verdachte opgepakt. zeven studenten uit Leuven in België die betrokken waren bij een dodelijke ontgroening in 2018... zijn door de Universiteit Leuven alsnog geschorst. In eerste instantie kwamen ze er vanaf met een taakstraf en een schrijfopdracht... en dat leidde tot veel kritiek. Bij het ontgroeningsritueel kwam een 20-jarige student om het leven. Hij moest onder meer liters visolie drinken... en urenlang buiten in een ijskoude put zitten. Ook werd hij racistisch bejegend en werd over hem heen geplast. Het dispuutreuzelgom is inmiddels ter ziele. Tegen de geschorste studenten loopt nog een strafzaak. Adviesbureau McKinsey betaalt aan Amerikaanse staten 573 miljoen dollar... vanwege de rol van het bedrijf in de opiatenepidemie in de VS. McKinsey adviseerde jarenlang enkele grote medicijnfabrikanten... hoe ze hun omzet konden verhogen. Bijvoorbeeld door reclame voor zware pijnstillers... te richten op mensen die gevoelig zijn voor verslaving. Het gebruik van verslavende opiaten als pijnstillers... is in de VS buitensporig hoog, vergeleken met andere westerse landen. In de afgelopen 20 jaar overleden zo'n 400.000 Amerikanen aan verkeerd gebruik van pijnstillers. Fotograaf Kees van der Veen is onderscheiden met de Zilveren Camera 2020. Hij won de prijs voor fotojournalistiek met een serie over Piet Frans uit Tegelen... die in de eerste coronagolf werd opgenomen op de intensive care in Assen en later overleed. De jury van de Zilveren Camera noemt de beelden integer en intiem. Het weer bewolkt en plaatselijk wat regen. Het koelt af tot rond het vriespunt in Groningen tot 5 graden in het zuiden. Morgen droog en bewolkt en 8 tot 11 graden.